Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Op de vouwreep heeft Noord gesprekken voor morgen met Zuid-Korea afgezegd. Het land dreigt ook de ontmoeting tussen Kim Jong-un en president Trump op 12 juni af te blazen. Volgens Zuid-Korea is het noorden woedend over de gezamenlijke militaire oefening... die Zuid-Korea en de Amerikanen op dit moment houden. De Syriër die in Den Haag drie mensen neerstak... werd twee maanden geleden in verband gebracht met terrorisme politie kreeg in maart een anonieme schriftelijke melding... dat de man een terroristische daad wilde plegen, zegt het OM. Het huis van de Syriër werd onderzocht, maar er werd toen niets gevonden. De gemeente Weert gaat vluchtelingen met een verblijfstatus inzetten als toezichthouder in het asielzoekerscentrum. Tientallen asielzoekers veroorzaakten in Weert een tijdlang problemen. Behalve de statushouders komt er in het AZC ook meer bewaking en begeleiding. Ecstasypillen worden steeds sterker en cocaïne wordt steeds zuiverder, zegt het Trimbos Instituut na onderzoek van duizenden monsters. Het instituut denkt dat de makers van de drugs kwistig met grondstoffen omgaan, omdat die stoffen zo goedkoop zijn. Het treinverkeer rond Breda heeft vanavond een paar uur stilgelegen vanwege een bommelding. Tientallen treinreizigers moesten naar buiten, ook bussen in de directe omgeving reden niet politie zocht het station, zocht het station af en, omgeving af met speciale honden, maar er werd niets gevonden. Rond 9 uur werd station Breda weer vrijgegeven. En Vitesse is weer een stap dichter bij Europees voetbal. In de finale van de play-offs wonnen de Arnhemmers met 3-2 van FC Utrecht. Maar het kan nog alle kanten op, want zaterdag is de return in Utrecht. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en minimumtemperaturen rond 12 graden.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 Het land dreigt ook de ontmoeting tussen Kim Jong-un en president Trump op 12 juni af te blazen. Volgens Zuid-Korea is het noorden woedend over de gezamenlijke militaire oefening die Zuid-Korea en de Amerikanen op dit moment houden. De Syriër die in Den Haag drie mensen neerstak werd twee maanden geleden in verband gebracht met terrorisme. De politie kreeg in maart een anonieme schriftelijke melding dat de man een terroristische daad wilde plegen, zegt het OM. Het huis van de Syriër werd onderzocht, maar er werd toen niets gevonden. De gemeente Weert gaat vluchtelingen met een verblijfstatus inzetten als toezichthouder in het asielzoekerscentrum. Tientallen asielzoekers veroorzaakten in Weert een tijd lang problemen. Behalve de statushouders komt er in het AZC ook meer bewaking en begeleiding. Ecstasypillen worden steeds sterker en cocaïne wordt steeds zuiverder, zegt het Trimbos Instituut na onderzoek van duizenden monsters. Het instituut denkt dat de makers van de drugs kwistig met grondstoffen omgaan, omdat die stoffen zo goedkoop zijn. Het treinverkeer rond Breda heeft vanavond een paar uur stilgelegen vanwege een bommelding. Tientallen treinreizigers moesten naar buiten, ook bussen in de directe omgeving reden niet. Politie zocht het station, zocht het station af en, en omgeving af met speciale honden, maar er werd niets gevonden. Rond 9 uur werd station Breda weer vrijgegeven. En Vitesse is weer een stap dichter bij Europees voetbal. In de finale van de play-offs wonnen de Arnhemmers met 3-2 van FC Utrecht. Maar het kan nog alle kanten op, want zaterdag is de return in Utrecht. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en minimumtemperaturen rond 12 graden. Morgen bewolkt en mogelijk wat regen. Later in het oosten kans op een stevige onweersbui.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 Het land dreigt ook de ontmoeting tussen Kim Jong-un en president Trump op 12 juni af te blazen. Volgens Zuid-Korea is het noorden woedend over de gezamenlijke militaire oefening die Zuid-Korea en de Amerikanen op dit moment houden. De Syriër die in Den Haag drie mensen neerstak werd twee maanden geleden in verband gebracht met terrorisme. De politie kreeg in maart een anonieme schriftelijke melding dat de man een terroristische daad wilde plegen, zegt het OM. Het huis van de Syriër werd onderzocht, maar er werd toen niets gevonden. De gemeente Weert gaat vluchtelingen met een verblijfstatus inzetten als toezichthouder in het asielzoekerscentrum. Tientallen asielzoekers veroorzaakten in Weert een tijd lang problemen. Behalve de statushouders komt er in het AZC ook meer bewaking en begeleiding. Ecstasypillen worden steeds sterker en cocaïne wordt steeds zuiverder, zegt het Trimbos Instituut na onderzoek van duizenden monsters. Het instituut denkt dat de makers van de drugs kwistig met grondstoffen omgaan, omdat die stoffen zo goedkoop zijn. Het treinverkeer rond Breda heeft vanavond een paar uur stilgelegen vanwege een bommelding. Tientallen treinreizigers moesten naar buiten, ook bussen in de directe omgeving reden niet. Politie zocht het station, zocht het station af en, en omgeving af met speciale honden, maar er werd niets gevonden. Rond 9 uur werd station Breda weer vrijgegeven. En Vitesse is weer een stap dichter bij Europees voetbal. In de finale van de play-offs wonnen de Arnhemmers met 3-2 van FC Utrecht. Maar het kan nog alle kanten op, want zaterdag is de return in Utrecht. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en minimumtemperaturen rond 12 graden. Morgen bewolkt en mogelijk wat regen. Later in het oosten kans op een stevige onweersbui.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 Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Op de valreep heeft Noord-Korea de geplande gesprekken voor morgen met Zuid-Korea afgezegd. Het land dreigt ook de ontmoeting tussen Kim Jong-un en president Trump op 12 juni af te blazen. Volgens Zuid-Korea is het noorden woedend over de gezamenlijke militaire oefening die Zuid-Korea en de Amerikanen op dit moment houden. De Syriër die in Den Haag drie mensen neerstak werd twee maanden geleden in verband gebracht met terrorisme. De politie kreeg in maart een anonieme schriftelijke melding dat de man een terroristische daad wilde plegen, zegt het OM. Het huis van de Syriër werd onderzocht, maar er werd toen niets gevonden. De gemeente Weert gaat vluchtelingen met een verblijfstatus inzetten als toezichthouder in het asielzoekerscentrum. Tientallen asielzoekers veroorzaakten in Weert een tijd lang problemen. Behalve de statushouders komt er in het AZC ook meer bewaking en begeleiding. Ecstasypillen worden steeds sterker en cocaïne wordt steeds zuiverder, zegt het Trimbos Instituut, na onderzoek van duizenden monsters. Het instituut denkt dat de makers van de drugs kwistig met grondstoffen omgaan, omdat die stoffen zo goedkoop zijn. Het treinverkeer rond Breda heeft vanavond een paar uur stilgelegen vanwege een bommelding. Tientallen treinreizigers moesten naar buiten, ook bussen in de directe omgeving reden niet. De politie zocht het station, zocht het station af en, omgeving af met speciale honden, maar er werd niets gevonden. Rond 9 uur werd station Breda weer vrijgegeven. En Vitesse is weer een stap dichter bij Europees voetbal. In de finale van de play-offs wonnen de Arnhemmers met 3-2 van FC Utrecht. Maar het kan nog alle kanten op, want zaterdag is de return in Utrecht. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en minimumtemperaturen rond 12 graden. Morgen bewolkt en mogelijk wat regen. Later in het oosten kans op een stevige onweersbui.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 Het land dreigt ook de ontmoeting tussen Kim Jong-un en president Trump op 12 juni af te blazen. Volgens Zuid-Korea is het noorden woedend over de gezamenlijke militaire oefening die Zuid-Korea en de Amerikanen op dit moment houden. De Syriër die in Den Haag drie mensen neerstak... werd twee maanden geleden in verband gebracht met terrorisme. De politie kreeg in maart een anonieme schriftelijke melding... dat de man een terroristische daad wilde plegen, zegt het OM. Het huis van de Syriër werd onderzocht, maar er werd toen niets gevonden. De gemeente Weert gaat vluchtelingen met een verblijfsstatus inzetten als toezichthouder in het asielzoekerscentrum. Tientallen asielzoekers veroorzaakten in Weert een tijd lang problemen. Behalve de statushouders komt er in het AZC ook meer bewaking en begeleiding. Ecstasypillen worden steeds sterker en cocaïne wordt steeds zuiverder, zegt het Trimbos Instituut, na onderzoek van duizenden monsters. Het instituut denkt dat de makers van de drugs kwistig met grondstoffen omgaan, omdat die stoffen zo goedkoop zijn. Het treinverkeer rond Breda heeft vanavond een paar uur stilgelegen vanwege een bommelding. Tientallen treinreizigers moesten naar buiten, ook bussen in de directe omgeving reden niet. De politie zocht het station, zocht het station af en, omgeving af met speciale honden, maar er werd niets gevonden. Rond 9 uur werd station Breda weer vrijgegeven. En Vitesse is weer een stap dichter bij Europees voetbal. In de finale van de play-offs wonnen de Arnhemmers met 3-2 van FC Utrecht. Maar het kan nog alle kanten op, want zaterdag is de return in Utrecht. Het weer vanavond en vannacht toenemende tot een graad of 12. Morgen bewolkt en een frisse wind uit het noorden. In het binnenland kans op wat regen.